12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Gerard de Korte geïnstalleerd als de nieuwe bisschop. De Korte is de opvolger van Anton Hurkmans, die een verdeeld bisdom achterlaat. In de bos spelen dezelfde problemen als in de rest van Rooms-Katholiek Nederland. Afnemend kerkbezoek, fusies van parochies en een richtingenstrijd tussen behoudende en vooruitstrevende katholieken. De Korte wil alle regio's van het Bosse bisdom bezoeken om daarna een plan te maken om de verdeeldheid te bestrijden. In Oostellingwerf in Friesland zijn uit een opvang voor wilde dieren twee tijgers ontsnapt. Vermoedelijk stond een hek open. De tijgers zitten volgens de politie nog wel op het grote terrein van de opvang, maar de hekken aan de rand van de opvang zijn niet stevig genoeg om de dieren binnen te houden. De politie en een dierenarts met een verdovingsgeweer proberen de tijgers te vangen. Sportclubs willen steeds vaker van vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag. Het aantal aanvragen voor het bewijs van onbesproken gedrag is sinds vorig jaar september verdubbeld. Inmiddels zijn meer dan 53.000 van die verklaringen verstrekt. Clubs hopen ermee incidenten met seksuele intimidatie te voorkomen. Maar in 0,17% van de gevallen krijgt een aanvrager hem niet. Soenitische jihadisten zijn verantwoordelijk voor de dood van Hezbollah-commandant Badreddin deze week in Syrië. Aanvankelijk zei Hezbollah dat Badreddin was omgebracht door Israël, maar een woordvoerder van de Libanese groep neemt die woorden terug. Hij zegt dat de commandant in de buurt van Damascus bij een artillerieaanval door jihadisten is gedood. Hezbollah heeft duizenden manschappen in Syrië en steunt het leger van president Assad. De Nederlandse volleybalsters zijn het Olympisch kwalificatietoernooi in Tokio goed begonnen. Oranje versloeg Kazachstan met 3-1. Morgen speelt Nederland zijn tweede wedstrijd tegen Noord-Korea. De volleybalsters kunnen zich op dit toernooi plaatsen voor de Olympische Spelen in Rio komende zomer. Het weer bewolking overheerst. In de loop van de dag valt er ook soms een bui. Af en toe breekt de zon even door. Het is 11 tot 13 graden. En met Pinksteren is het fris en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan een file na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10...